Gisteren leken de ministers Eurlings en Bos het nog niet eens te kunnen worden over de financiële gevolgen van de invoering. Verwacht wordt dat mensen minder gaan autorijden door de kilometerheffing, waardoor de staat mogelijk geld misloopt worden over de financiële gevolgen van de invoering.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 Zo was bij de FBI bekend dat Hassan e-mailcontact had met een radicale imam, maar dat leidde niet tot ingrijpen. De Nederlandse Wiskunde-Olympiade 2009 is gewonnen door de 15-jarige Guus Berkelmans uit Amstelveen. Hij zit op het Barleyes Gymnasium. De vorige drie edities van de Olympiade werden gewonnen door zijn broer, Wouter Berkelmans. Guus werd vorig jaar derde. Aan de Wiskunde-Olympiade deden dit jaar 4300 HAVO- en VWO-leerlingen mee. Er waren twee rondes, in januari en september. De nummers 2 en 3 zijn ook jongens. Het zijn Merlijn Staps uit Leusden en David Kok uit Delft. De drie winnaars maken kans op een plaats in het team dat Nederland volgend jaar vertegenwoordigt bij de internationale wiskunde Olympiade in Kazachstan. Het weer, bewolkt en af en toe regen, in het zuidoosten kans op wat zon. Het is 13 graden.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 19 jaar lang doen we dat alweer. Dit is de 43ste aflevering van deze jaargang van vandaag, vrijdag de 13e november van 2009. Deze week 17 stijgers in de lijst, 5 zittenblijvers, 15 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. De Black Eyed Peas, I Got A Feeling, na 18 weken verdwenen van het strijdtoneel. Zelfs geldt voor Beyoncé en Eva Simons met eh, respectievelijk Ego en Silly Boy. 12 weken lang hielden zij het vol in de lijst van Europa. September Because I Love You ging 12 plaatsen omhoog en daarmee het snelst van allemaal. Keisha met TikTok ging de 14 naar beneden. Dat geldt trouwens ook voor eh, Pitbull met Hotel Room Service. Die twee zijn de snelste dalen met 14 weken. Voor Pitbull zit er dan inderdaad nog een uh, eh, gelukstintje aan. Hotel Room Service staat wel al 15 weken in de lijst en daarmee het langst van allemaal. 13 november 1805, het leger van Napoleon neemt Wenen in. 1933, de Nederlandse zwembond, eh, de NSB, verkrijgt het predicaat koninklijk en verandert dan ook de naam in Koninklijke Nederlandse Zwembond. En in 1985 is de uitbarsting van de vulkaan Nevada del Ruiz in Colombia 23.000 mensen komen daarbij om het leven. Dat even kort, de geschiedenis 13 november. Terug naar het heden met Mando Diao en Gloria. De Euro Breakdown op vrijdag.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 Daarvoor Rihanna Russian Roulette. De derde week dat zij in de lijst staat, gaat, zij, eh, gaat van 24 naar nummer 16. En tijdens de Euro Breakdown kijken we altijd even naar de top 10 van een ander land. Deze keer komen we terecht in Oostenrijk. Daar is eh, de Vrouwenhart und Mark, Dat gibt ab, de nummer 10. De Black Eyed Peas, I Got A Feeling vinden we daar nog op 9. Iva Key Anderson, A Sound of Silence vinden we op nummer 8 in Oostenrijk. Marit Larsen, If a Song Could Get Me You, vinden we daar op 7. Bon Jovi, We Weren't Born to Follow op 6. Heavy Cross van Gossip vinden we daar op 5. Secrets van the One Republic op 4. Lady Gaga met Paparazzi op 3. David Guetta featuring Akon, Sexy Bitch is eh, de nummer 2 aldaar. De beste plaat in Oostenrijk, die is in handen van Robbie Williams met Buddies. Of die dat in geheel Europa is, dat horen we pas over een eh, kleine drie kwartier.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 JC. 21 stonden ze vorige week nog. Deze week gaan ze naar nummer 14. Dat alles dus in de vierde week. De Empire State of Mind. Tijd voor een overzicht. Op nummer 20 Michael Bublé. Haven't Met You Yet. Drie plaatsen winst in zijn eh, vijfde week. Pixelot Boys and Girls zakt twee plaatsen. Staat nu zes weken in de lijst en komt terecht op 19. Mika We Are Golden. 9 weken in de lijst. Zakt er 6 naar 18. Mando Diao met Gloria die gaat er 11 eh, omhoog. Dat alles in zijn vierde week. Hij komt terecht op 17. Ook winst voor Rihanna met Russian Roulette. Derde week in de lijst. 8 plaatsen omhoog naar nummer 16. The INK e Project, Cat Shaky. 7 weken in de lijst. Van 18 nu naar nummer 15. JC, The Empire State of Mind, staat 4 weken in de lijst. Van 21 omhoog naar 14. Cobra Starship, Good Girls Go Bad. 10 weken in de lijst. 8 vorige week, deze week op 13. Ina met Hot, 11 weken in de lijst. 6e vorige week, deze week naar 12. Sean Kingston, The Fire Burning on the Dance Floor. Acht weken lang staat hij in de lijst. Vorige week net in de top 10 op 9. Nu net buiten de top 10 op 11. En wij gaan verder met de nummer 10. Vorige week stond deze dame nog op nummer 14. Maar in de vierde week gaat het uh, vrolijke huis van Pink eh, omhoog naar nummer 10.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 Vijfde week dat ze in de lijst van Europa staan met Meet Me Halfway. Vorige week nog op 15, deze week gaan er eh, zes plaatsen omhoog. En komen ze terecht op nummer 9. Ondertussen is het eh, half vijf en gaan wij toch nog maar even kijken naar... Uh... ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag is het overwegend bewolkt en uit die bewolking valt van tijd tot tijd wat regen. De loop van de middag wordt het vanuit het zuiden wel geleidelijk droger. De wind waait uit het eh, zuiden tot zuidwesten is over land vrij krachtig met de kracht van 5. Aan zee kan die zelfs eh, kracht hard halen. De temperatuur loopt op naar maximaal 14 graden. Normaal in deze tijd van het jaar is het een graadje of 10. Vanavond en de komende nacht eh, blijft het overwegend droog, maar wel bewolkt. Met een stevige zuid- tot zuidwestelijke wind wordt zachte lucht aangevoerd, waarin de temperatuur niet verder daalt dan een graadje of 12. Morgen krijgen we weer met een storing te maken en is, het eh, bewolkt, is bewolkt en valt er enige tijd regen. Maar de regen trekt naar het noordoosten weg en in de middag klaart het dan op en zien we ook af en toe de zon. Wel kunnen er dan eh, enkele buien vallen. De vlagerige zuid- tot zuidwestelijke wind is er duidelijk aanwezig. Over land vrij krachtig. en zee zelfs weer hard met de kracht 7. De temperatuur loopt op eh, naar een maximale 14 graden. Zaterdagavond en zondagnacht dan is het bewolkt en komt het tot enkele buien. bij deze buien kan het ook tot onweer komen. De wind waait uit zuidwesten en is over land meest matig, kracht 4. Aan zee zelfs krachtig met de kracht van 6. De temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Zondag passeert er weer een storing en eh, is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. Later gaan er weer enkele buien vallen. Niet al te best weer dus voor de aankomst van Sinterklaas zondag. Maar ja, de wind waait uit zuiden tot zuidwesten, over land krachtig. Aan zee zelfs weer hard met de kracht 7. De temperatuur loopt op eh, zondag naar een maximale 13 graden. Het is niet al te druk in de regio op dit moment. Het staat vast op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen en Muidenberg 3. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoop Draasdorp en Velsen 4. En nog eentje op de A10, de ring van Amsterdam, de Nieuwmeer richting Koenplein. Dus Geusveld en Knoop het Koenplein, daar staat nog eens 3 eh, kilometer achter elkaar. Heb ik wel drie waarschuwingen voor je nog. De N208, dat is Heemstede richting Bennekom op de Herenweg. Staat een zwarte Opel Savira jouw snelheid in de gaten te houden. Ook nog eentje op de N247. Purmerend richting Amsterdam. Ten hoogte van hectometerpaal 42.6. Daar staat een zwarte golf. En in Heemskerk op de Tolweg ten hoogte van het hotel.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 If you feel sexy in this club, then go ahead. time. These boys stop and stare. I'd be a billionaire. Yeah, if I had a dime, dime for every single time. These boys stop and stare. I'd be a billionaire. close want him to play. You know I got my top back and my people are out. Rocking my stunner shades and turning up my radio. Turn up my radio. Radio. De nummer 6 van deze week is in handen van Beyoncé. Vijf weken lang staat zij al met haar single Radio in de lijst. Deze week gaat ze van 10 omhoog naar 6. De voorleden Gaga die blijft zitten op nummer 7. EE Nothing Else I Can Say. De Sugar met Get Sexy hoorde je ook nog. Vorige week stonden die nog op 12. Deze week gaan die omhoog naar nummer 8. We gaan verder met de nummer 5 en dat is dezelfde 5 als vorige week. SOS inderdaad van Jordan Sparks. Let the Music Play, de zesde week alweer voor haar in de lijst van Europa. Just get the groove and then he'll come back to you back Zwaan, komt het nieuws in de buurt, dus we moeten even vlug op gaan schieten. De enige echte Nederlands top 40, daar heb ik hem voor je. Daar eh, vijf nieuwe binnenkomers. Nickelback is er een van Never Gonna Be Alone op 39. Rihanna Russian Roulette nieuw binnen op 38. Het Masker van Nick en Simon op 36. Keen No Surrender op 35. En de Black Eyed Peas Meet Me Halfway komen nieuw binnen op 23. Haven't Met You Yet. Michael Bublé zakt van 14 naar, uh, stijgt van 14 naar 10 natuurlijk. Three Days in a Row van Anouk. Die zakt van 7 naar 9. Op 8 blijven staan I Got A Feeling, de Black Eyed Peas. Cascada, Evacuated Floor zakt er 1 van 6 naar 7. Hot van Ina van 4 naar 6. Sexy Bitch, David Guetta, featuring Icon natuurlijk. Blijft staan op 5. Just Say Yes van Snow Patrol, 12e vorige week, nu naar 4. Top 3, net als vorige week, in handen van Stereo Love, Edward Maya. Mama Sack van K3 en Bodies van Robbie Williams is in de Nederlands top 40 nog steeds de beste plaat van allemaal. Dat was Nederlands top 40. Gaan we verder met de top 3 van de Euro Breakdown. Vinden we op 3 dezelfde als in de top 40. Edward Maya, Fike Leandra, Stereo Love. terug van weg geweest. Whitney Houston, Million Dollar Bill. Acht weken lang staat ze alweer in de heetste lijst van Europa. Derde stond vorige week deze week omhoog naar nummer 2. Daarvoor Edward Maya en Figgy Lugina. Stereo Love staat zeven weken in de lijst. Hij gaat van 4 omhoog naar 3. David Guetta en Aiken, Sexy Bitch, zakkend van 2 naar 4. En op 5 blijven staan Jonas Parks, SOS, Let the Music Play. Nou, wat is dan de beste plaat van Europa? Net als vorige week is die nog steeds in handen van Robbie Williams. Zowel in eh, Nederland als in Oostenrijk als in geheel Europa is Bodies gewoon nog steeds de beste plaat van allemaal.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 man die gisteravond in eh, Londen weer samen met Take That optrad. Zijn oude bandgenoten uit de jaren 90. William stapte toen uit Take eh, That, ergens eh, in 1990 geloof ik. Stapte die eruit, vond hij mooi geweest bij Take That en ging die voor zichzelf verder. Gisteren stonden ze dus weer samen op het podium. Dat alles voor het goede doel, Children in Need.